9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Russische LHBTI-activist Kirill Katoev hoeft Nederland niet te verlaten. Dat heeft de IND besloten twee dagen voor de uitspraak over de zaak van de rechtbank in Groningen. Katou vluchtte in 2017 naar Nederland nadat hij in het openbaar had gesproken over de LHBT-jeugd in Rusland en daar had meegewerkt aan een film over homorechten. De filmmaker is daarna spoorloos verdwenen en Katoef heeft verklaard dat hij en zijn familie door de Russische Veiligheidsdienst meerdere malen zijn bedreigd. De IND betwijfelde of de activist gevaar liep, maar heeft nu toch de uitzetting ingetrokken. De AEX-index heeft vanmiddag even de grens van 600 punten doorbroken. Dat was voor het eerst in 18 jaar. Rond half vijf kwam de AEX op 600... maar de laatste minuten van de beursdag zakte hij daar toch nog net onder... tot ruim 599 punten. Dit jaar is de AEX-index al zo'n 23 gestegen... ondanks grote zorgen over de brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Volgens economen zegt het doorbreken van de 600-puntengrens overigens weinig over het economische klimaat. Het landelijke interventieteam dat de nationale politie wil samenstellen... om ondermijning van de maatschappij door de georganiseerde misdaad aan te pakken... gaat structureel ruim 52 miljoen euro per jaar kosten. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van de nationale politie... in bezit van Nieuwsuur. Het team moet uit 350 mensen gaan bestaan en eind 2023 moet het op volle sterkte zijn. De minister stelde al eenmalig 110 miljoen, miljoen euro beschikbaar voor de oprichting van het team en voor het beveiligen van rechters, advocaten en officieren van justitie. Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Grapperhaus over de aanpak van de georganiseerde misdaad. Het weer, buien, aan de kust met kans op onweer. Vannacht en vanavond ook. Het wordt de graad of 4. Morgen in de loop van de dag minder buien.